3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Nul. VVD-lijsttrekker en premier Rutte heeft dat gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Hij vindt dat de PVV op sociaal-economisch gebied linkser is dan de SP. En de uitspraken van Wilders over rechters en Marokkanen... staan volgens de VVD-leider haaks op de waarde van Nederland en de rechtsstaat. Wilders heeft meteen gereageerd. Hij spreekt van arrogantie van de macht en roept de kiezer op om Rutte te corrigeren tijdens de verkiezingen op 15 maart. De scheefliggende woonboten in de Paasplas bij Gennep drijven weer sneller dan verwacht. Dat zegt Rijkswaterstaat. In de plas kwamen 17 woonboten scheef te liggen nadat ruim twee weken geleden een binnenvaartschip de stuw in de Maas bij Graven had geramd. Daardoor daalden het waterpeil in de Maas en de aangrenzende rivieren. Vrijdag heeft Rijkswaterstaat een mobiele dijk geplaatst tussen de plas en de Maas en wordt er water uit de rivier naar de Paasplas gepompt. Sindsdien stijgt het waterpeil met ongeveer 5 centimeter per uur. Sommige boten hebben wel begeleiding van duikers en hijskranen nodig. In de wintersportgebieden in de Belgische Ardennen is het enorm druk. De afgelopen dagen is daar 20 tot 50 centimeter sneeuw gevallen en kan er volop geskiet worden. De Belgische politie heeft de Limburgse collega's gevraagd Nederlanders te waarschuwen niet langer die kant op te gaan. Alle skis zijn verhuurd en de parkeerplaatsen zijn vol. In Oostenrijk leidt de hevige sneeuwval tot groot lawinegevaar. In gebieden boven de 2000 meter geldt de ene na hoogste alarmfase. De situatie buiten de pistes is gevaarlijk volgens de autoriteiten. En dan het weer. In het zuidwesten en westen valt vanmiddag wat regen of natte sneeuw. Verder blijft het zo goed als droog, met zo nu en dan zon bij een graad of 4. Vannacht daalt de temperatuur tot lokaal min 6 en ontstaat er mist. Als die opgetrokken is, krijgen we morgen een vrij rustige, droge dag... bij temperaturen tussen de min 1 en plus 3 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.